erkennen als genocide. Ook zien de organisaties het als een goed. Ze hopen dat de regering de kwalificatie genocide zal overnemen. En de motor- en autobranche lijkt weer volledig hersteld te zijn van de crisis. De omzetcijfers liggen weer voor het eerst op hetzelfde niveau als voor de crisis in 2008. Ook het aantal vacatures is weer gestegen. Dat zijn er nu zo'n 4000. Garages hebben moeite om genoeg personeel te vinden met een technische achtergrond. Het weer dan nog, in het noorden bewolkt, in het zuiden wel helder. De minimumtemperatuur liggen tussen de min 1 en de min 5 graden.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 Reders met schepen die door piratengebied varen... mogen particuliere beveiligers inzetten en die mogen schieten op piraten. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het eens met een wetsvoorstel daarover. Vooral voor de kust van Somalië zijn er veel piraten. Nu moet de kapitein van een gekaapt schip eerst contact opnemen met een marineschip... dat daar patrouilleert om hulp te krijgen. Voorwaarde voor eigen beveiliging is wel dat er een camera aan boord is... en dat ook de beveiligers camera's dragen. Zo kan het Openbaar Ministerie achteraf beoordelen of er juist is gehandeld. De onderdirecteur van UNICEF is opgestapt na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Bij zijn vorige werkgever, hulporganisatie Save the Children, zou die ongepaste opmerkingen hebben gemaakt tegen vrouwelijke collega's. Volgens de onderdirecteur zijn die beschuldigingen al lang afgehandeld. Toch stapt hij op. Hij zegt dat hij zo wil voorkomen dat UNICEF en Save the Children schade oplopen door de affaire. De gewapende bewaker van de middelbare school in Florida, waar vorige week een bloedbad werd aangericht, is tijdens de schietpartij niet naar binnen gegaan. Terwijl een oud-leerling binnen twaalf mensen doodschoot, stond de bewaker buiten. Volgens de sheriff had de man wel naar binnen moeten gaan om te proberen de schutter tegen te houden of dood te schieten. In totaal